5 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De NS gaat individuele vergoedingen betalen aan maximaal 6000 overlevenden en nabestaanden van de holocaust. Dat heeft NS-topman Van Bokstel bekendgemaakt. Hij neemt het advies over van een commissie onder leiding van Job Cohen. De 500 nog levende Joden, Roma en Sinti die door NS per trein naar de vernietigingskampen zijn vervoerd... krijgen ieder 15.000 euro. Weduwen, weduwnaars en kinderen krijgen 7,5 of 5.000 euro. NS trekt voor de vergoedingen tientallen miljoenen euro's uit. Twee steden in Florida hebben in totaal meer dan een miljoen dollar betaald... aan criminelen die hun computers hadden geïnfecteerd met gijzelsoftware. De computers van ambtenaren en de alarmcentrale werden versleuteld... totdat de criminelen waren betaald in bitcoins. Veel computers bij de Amerikaanse overheid zijn verouderd waardoor ze makkelijker vatbaar zijn voor gijzelsoftware van internetcriminelen. De Volkskrant heeft een nieuwe hoofdredacteur, Pieter Klok... die per 1 september de opvolger wordt van Philippe Remarque. Klok werkt al bijna 20 jaar bij de Volkskrant. Sinds 2010 is hij adjunct hoofdredacteur. Het IOC wil de Olympische Spelen alleen nog toekennen aan steden... die eerst een referendum hebben gehouden over hun kandidatuur... De afgelopen jaren vielen geregeld steden af nadat ze zich hadden aangemeld. Het IOC vindt dat onwerkbaar. Maandag werden de winterspelen van 2026 toegewezen aan Milaan. Zeven steden hadden zich aangemeld, maar alleen Milaan en Stockholm bleven over. En Jos van Emden is voor de tweede keer in zijn wielercarrière Nederlands kampioen tijdrijder geworden. Op het parcours in Ede bleef hij Sebastian Langeveld en titelverdediger Dylan van Baarle voor. Bij de vrouwen is Annemiek van Vleuten de nieuwe Nederlandse kampioen tijdrijden. Het weer in het binnenland nog zon, aan de kust bewolking... en met 20 tot 31 graden nog grote verschillen. Vannacht helder, kans op nevel, morgen op meer plaatsen zon... maar overal iets minder warm, 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de meeste vertraging vanmiddag op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk, nu is er politieonderzoek. Er is maar één reishok open. Het verkeer tussen knooppunt Amsterdam en Breukelen staat zo goed als stil. Richting Amsterdam, tussen Maars en Vinkenveen een kwartier vertraging. Daar is de linker reishok dicht. Omrijden via de A1 heeft weinig zin, want daar is het ook aanschuiven geblazen richting Amsterdam. Tussen de knooppunten Diemen en Eemnes 16 kilometer inmiddels. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam was een ongeluk. Tussen Knopende Hoek en Amsterdam sloten nog 10 eh, minuten vertraging. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag gebeurde een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken ook weer vrij. Tussen Knopend Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk 20 minuten vertraging. Op de A9 ook maar richting Diemen tussen Knopend Badhoevedorp en af het AMC 20 tot 25 minuten vertraging. Bijna een half uur voor de N402 Loenen richting Maarsen.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 Cause somewhere in the crowd there's Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl to the gods. She's the one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep.